Dat is besloten op de EU-top in Brussel. De EU wil hiermee een impuls geven aan de klimaatconferentie in Kopenhagen. De hoogte van de Nederlandse bijdrage is nog niet bekend. Verder hebben de EU-landen besloten dat hun eigen CO2-uitstoot in 2020 30% lager moet zijn dan in 1990. Tot nu toe gingen de EU-landen uit van een verlaging met 20%. Het kon 30% worden als ook andere landen nieuwe beloftes over terugdringing van de uitstoot zouden doen. Op het strand van Zandvoort zijn flesjes aangespoeld met een bijtende vloeistof. De politie adviseert mensen die de flesjes vinden om ze niet open te maken. Samen met de brandweer heeft de politie al tientallen flesjes opgeruimd. Er zit een witte vloeistof in die bij aanraking een brandend gevoel geeft. Volgens de politie in Zandvoort is de substantie verder niet gevaarlijk. Het is nog een raadsel wat voor vloeistof het is. In Roemenië moeten op last van het constitutioneel hof 138.000 mensen die stemmen die zijn uitgebracht bij de presidentsverkiezingen van zondag opnieuw worden geteld. Het zijn stemmen die al in eerste instantie ongeldig waren verklaard. Door het besluit staat de overwinning van president Basescu mogelijk op losse schroeven. De kiesraad maakte maandag bekend dat Basescu met een verschil van 70.000 stemmen had gewonnen. De partij van zijn uitdager beschuldigde hem van grootscheepse fraude. Op de verkiezingsdag zelf kwam uit exit naar voren dat niet Basescu, maar Geoana gewonnen had. Geoana wil daarom dat het Hof de hele uitslag ongeldig verklaart. Het weer bewolkt hier en daar regen. Temperatuur van 6 graden in Groningen tot een graad of 9 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt met soms lichte regen of natte sneeuw.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 ritme van zand.